uur. Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland zegt, we willen echt geen oorlog. Maar de ruzie met het Westen is nog niet voorbij. Rusland wil zwart op wit hebben dat buurland Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. De Russen hebben meer dan 100.000 militairen bij de grens staan. Voorlopig lijken die niets te gaan doen. Er wordt gepraat de baas van de NAVO. Well, there's no certainty about the, uh, the Russian plans uh, and uh, maybe they have not made any final decision. De Russische president Poetin heeft vandaag ook nog gebeld met zijn Franse collega Macron. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken houdt het allemaal in de gaten. Maar ook volgens hem is de kou nog niet uit de lucht. Tegelijkertijd zitten daar potentieel wel aanknopingspunten in om verder te praten. Eh, dus daar ben ik dan voorzichtig positief over. Overigens in een, in, in een context die natuurlijk buitengewoon zorgelijk blijft. De familie van Nicky Verstappen is opgelucht dat Jos B. nog langer in de gevangenis moet blijven. Dat is de man die de 11-jarige Nicky heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. Eerder kreeg hij 12,5 jaar cel. In hoger beroep is dat nu 16 geworden. Een achtervolging op Schiphol gisteravond. De marechaussee zag drie mannen in een auto die zich verdacht gedroegen. Vlucht, ze vluchtten hun auto uit en werden uiteindelijk opgepakt. Een van de mannen gooide onderweg een voorwerp in de sloot. Dat er vandaag is uitgevist door een duikteam bleek te gaan om een sok met een pistool erin. Poh, ja dat is mijn, eh, mijn merk. En nog één. Ja, zeg groene trekker en een echte liefhebber reageert meteen met John Deere. En als je het hebt over een liefhebber, dan heb je het over Kees van 76 uit Drenthe. Hij heeft een kamer in zijn huis helemaal omgebouwd tot John Deere Walhalla. Nou, mijn vader had een bedrijf hiervoor, hè. En daar waren de eerste John Deere Lansen al. Die oude oudjes van vroeger. <clears throat> Daar begon mijn vader mee. En ik ben verder gegaan voor zijn werk belandde Kees in het geboorteland van de John Deere-trekker, Amerika. Met lege koffers ging hij erheen. Gevuld met miniaturen kwamen ze terug. En zo'n bijzondere verzameling moet goed onderhouden worden. Dat, er geen vlakke kantjes aan de wielen. komen. Dus zo verzet ik die ding. Ze zeggen wel, het hebben van een zaak is het einde van het vermaak, maar dat is hier niet zo.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 een corona-toegangsbewijs kunnen krijgen. Mits ze in hun eigen land zijn ingeënt... kunnen buitenlanders uit een land dat niet is aangesloten op het Europese coronapaspoort... straks een QR-code aanmaken voor twee weken. Sinds begin vorige week levert het RIVM elke dag onvolledige besmettingscijfers. En tegelijkertijd is bekend hoe groot de achterstand is. Zo'n 76.000 positieve tests. Er zijn niet genoeg GGD'ers om alle positieve tests te versturen. Het aantal wel geregistreerde tests was vandaag ruim 74.000. En de politie heeft drie milieuactivisten uit de bomen gehaald... in een deel van het Sterrenbos bij Born. Er zitten nog meer demonstranten die tegen de uitbreiding van autofabriek Netcar zijn... want daarvoor moeten bomen worden gekapt. Het weer, morgen grijs, wat regen, aan de kust af en toe zon, veel wind en 10 à 11 graden.